of kopen van een stempas is verboden. De gemeente is zelf al... Het weer nog. Er trekken regenbuien over het land. Het is minimaal 2 graden. Morgen gaat het in het noorden en het midden van het land sneeuwen. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden.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 Eefje kunnen met het NOS journaal. 1 op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft er last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Volgens het CBS blijkt verder dat hoe hoger de leeftijd, hoe meer slaapproblemen. En vrouwen slapen vaak slechter dan mannen. Een drugsvliegtuig dat begin van de week werd onderschept in Suriname... had volgens de politie bijna 500 kilo cocaïne aan boord. Er zijn zeven mensen opgepakt. Het toestel landde dinsdag op een landingsbaan van een rijstbedrijf. Bij de eigenaar van dat bedrijf werd eerder deze maand op een ander terrein ook al een drugsduikboot gevonden. De man ontkent elke betrokkenheid. De ondernemer wordt in Suriname gezien als een van de geldschieters van de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van president Bouterse.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 waar deze week